Ook vindt 70% dat de Nederlandse regering zich minder moet richten op het buitenland en meer op binnenlandse problemen. Steeds minder Nederlanders vinden dat ons land een bijdrage moet leveren aan internationale missies, de bestrijding van de armoede in het buitenland en wereldwijde klimaatproblemen. Toch vinden de ondervraagden de crisis niet het grootste probleem. Ze maken zich drukker om veranderende omgangsvormen. Ruim driekwart van de Nederlanders vindt dat het steeds meer ieder voor zich is. President Obama heeft de leiders van het congres uitgenodigd om te praten over een nieuwe Amerikaanse begroting. De democraten Harry Reid en Nancy Pelosi en de republikeinen John Boehner en Mitch McConnell komen vandaag naar het Witte Huis om met de Amerikaanse president te overleggen. De republikeinen en de democraten staan lijnrecht tegenover elkaar. Als er aan het eind van het jaar geen akkoord is over de Amerikaanse begroting... gaan de belastingen automatisch omhoog en worden strenge bezuinigingen van kracht. De zogenoemde fiscal cliff, de begrotingsafgrond. Op het vliegveld Charles de Gaulle in Parijs is een vliegtuig van Turkish Airlines van de baan geschoten. Er zijn geen gewonden. De 278 passagiers zijn geëvacueerd. 159 van hen reizen vannacht nog verder. Het toestel zou vertrekken naar Istanbul. Volgens medewerkers van het vliegveld ging er bij het taxiën iets mis door een fout van de piloot. Het vliegtuig schoot van de baan en kwam in het gras vast te zitten. Op de kerstmarkt in Gent hebben zeven mensen afgelopen dag een tijdje vastgezeten boven in het reuzenrad. Ze hebben zelf de hulpdiensten gebeld toen de mensen die het rad bedienen het hadden stilgezet. Ze dachten dat er niemand meer in zat. Het weer overdag in het noordoosten nog zon. In de middag gaat het vanuit het westen regenen. De middagtemperatuur ligt tussen 3 graden in Groningen en 8 in Zeeland. Ook in het weekend zacht en wisselvallig. Dit, Dit is Dennis Mooi van de ANWB.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 We came in spastic, like tameless horses. We left. This is the end. Hold your breath and count to ten. Feel the earth this moment waiting for kick, soft Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow.